9 uur. Sophie Verhoeven met het NOS-journaal. Vrijwilligersorganisaties en sportbonden komen dit jaar met een gezamenlijke zwarte lijst. Daar komen ook vrijwilligers op die alleen worden verdacht van ontucht... en niet zijn veroordeeld, zo bevestigt NOC-NSF. Nu hanteren de vrijwilligersorganisaties en de sportbonden... nog ieder een aparte zwarte lijst... waar alleen mensen op staan die door de tuchtrechter zijn veroordeeld. Maar veel zaken worden door clubs met interne sancties afgedaan. Daardoor kunnen ontuchtplegers vaak zonder problemen aan de slag bij een andere club. In Iran zijn bij een vliegtuigcrash zeker zeven doden gevallen. Volgens de Iraanse staatstelevisie stortte het toestel neer tijdens slecht weer... en vloog het daarna in brand. Er zijn tegenstrijdige berichten over de herkomst van het vliegtuig. De staatstelevisie meldt dat het toestel met tien bemanningsleden uit Kirgizië komt... Andere media spreken van een Iraans legervliegtuig met 16 inzittenden. De Poolse stad Gdansk roept mensen op om bloed te doneren voor burgemeester Adamowicz. Hij werd gisteren tijdens een liefdadigheidsevenement in zijn hart en buik gestoken. Na een operatie ligt hij nog steeds in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen lieten weten dat hij veel bloed heeft verloren. De dader werd meteen overmeesterd op het podium van het evenement. Over zijn motief is nog veel onduidelijk. Hij zou hebben geroepen dat hij onschuldig in de gevangenis heeft gezeten... in de tijd dat de partij van de burgemeester aan de macht was. De Nederlandse popmuziek blijft groeien als exportproduct. In 2017 werd voor het eerst de grens van 200 miljoen euro aan inkomsten gepasseerd. Zo blijkt uit nieuwe cijfers van Buma Cultuur. De exportstijging is vooral te danken aan de enorme populariteit van dancemuziek. DJ's als Chesto, Martin Garrix en Afrojack waren goed voor driekwart van alle inkomsten. Maar ook André Rieu doet het volgens Buma goed in het buitenland. Het weer nog. Vandaag schijnt af en toe de zon, maar ook valt er een enkele bui. In het noordoosten valt mogelijk hagel of natte sneeuw. Het wordt 4 tot 7 graden. Morgen is het bewolkt, maar blijft het zo goed als droog. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Sommige files worden geleidelijk aan korter, maar dat geldt nog niet voor alle files. Op de A2 Amsterdam-Den Bosch is het nog druk tussen Vinkenveen en Utrecht. Er staat 10 kilometer file en je bent daar een half uur langer onderweg. Op de A5 Amsterdam-Hoofddorp heb je 20 minuten vertraging... tussen afrit IJmuiden en knooppunt De Hoek. Een kwartier oponthoud op de A6 Lelystad-Muiden... tussen Almere Buiten en Almere Stad... En op de A27 van Almere naar Gorkum zorgt een ongeluk nog voor een half uur vertraging tussen Hilversum en knooppunt Rijnsweert.